Clemens Peters met het NOS Journaal. De GGD Kennemerland zegt dat er bewust voor is gekozen om mogelijke veroorzakers van kanker niet specifiek bij naam te noemen in een rapport over het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk en omgeving. Volgens de dienst is alleen onderzocht of het aantal kankergevallen is toegenomen. Volgens het Noord-Hollands Dagblad heeft de GGD-directeur persoonlijk ingegrepen om de naam van Tata Steel als mogelijke veroorzaker te schrappen uit dat rapport. In de verklaring zegt de GGD te betreuren dat in interne conceptversies wel namen stonden van mogelijke veroorzakers van kanker. Op Cyprus woedt een hevige bosbrand. Enkele dorpen zijn geëvacueerd. Het land heeft de EU en Israël om hulp gevraagd. De brand, aangewakkerd door de harde wind, woedt bij het Troodos-gebergte... ten noorden van de steden Limassol en Larnaca... in een gebied met veel dichte begroeiing. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn er meldingen van schade aan tientallen huizen. Ook is op veel plaatsen de stroom uitgevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er heerst een hittegolf op het eiland deze week met temperaturen boven de 40 graden. Na weken van daling van het aantal coronabesmettingen wordt de laatste dagen met die trend gebroken. Het RIVM meldde vandaag 1146 nieuwe coronabesmettingen. Vorige week zaterdag waren het er nog 429. Het is vooralsnog onduidelijk waarom het aantal besmettingen weer zo oploopt. Mogelijk speelt de Delta-variant een rol en ook zijn de maatregelen versoepeld... waardoor er weer meer contact is tussen mensen. Bij het RIVM werd tot vanochtend 10 uur één overleden patiënt gemeld. Denemarken heeft zich op het Europees kampioenschap voetbal geplaatst voor de halve finales. In Baku in Azerbeidzjan wonnen de Denen met 2-1 van Tsjechië. Bij rust stond het 2-0. In de halve finale nemen de Denen het op tegen de winnaar van de wedstrijd Engeland tegen Oekraïne. En die wedstrijd is nu nog bezig. Het weer. Vanuit het zuiden trekken enkele regen- of onweersbuien over het land. In de nacht wordt het vanuit het zuidwesten weer droog. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in de oostelijke helft van het land buien. Later ook weer in het zuiden.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 I try to keep away the ones that love you the most can cause you so much pain. Until the day I woke up and I could finally see all this pain in my heart was not a part of me. Radio. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Did. hosted by DJ Malzo. Here we go. Intense Radio. Global House Vibes with DJ Malzo. can feel your, your, your, your. I didn't mean to disturb you and my secretary, your former secretary.